Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Gepleegd tijdens een Koerdische bruiloft. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... zijn er zeker 22 doden en tientallen gewonden. De Syrische staatstelevisie meldt dat een zelfmoordterrorist... een bom heeft laten afgaan in de stad Hasaka... tussen bruiloftsgasten. Verschillende partijen die bij de discussie over Zwarte Piet zijn betrokken... roepen samen met minister Ascher op tot kalmte en een beschaafde en respectvolle dialoog. In een gezamenlijke verklaring, die onder meer is ondertekend... door de stichting Sinterklaas Intocht Amsterdam, het Surinaams Inspraakorgaan... en de gemeente Maasluis, staat dat de partijen het belang van het kind centraal stellen. Het ongeluk waardoor in augustus drie opvarenden van een klipper bij Harlingen om het leven kwamen, kwam door een mast die zwaar verrot was, schrijft de Leeuwarden Courant. De krant baseert zich op een tussentijds rapport van de Duitse tegenhanger van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Duitse onderzoekers waarschuwen eigenaren van charterschepen nu om te controleren of bij hen ook houtrot is ingetreden. In Nederland onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid het ongeluk, maar die ziet vooralsnog geen aanleiding om alvast te waarschuwen. Het eerstejaarslid van de Groningse studentenvereniging Vindicat... dat met hoofdletsel in het ziekenhuis ligt, is bewust mishandeld, meldt RTV Noord. Bronnen rond Vindicat zeggen dat tijdens de ontgroening... een ouderejaars na een ruzie op het hoofd van het nieuwe lid is gaan staan. De man zou zijn lidmaatschap daarna hebben opgezegd. Voor het slachtoffer zou dat de reden zijn om geen aangifte te doen. De voorzitter van Vindicat wil nog niet reageren op de zaak. Het weer blijft de komende uren bijna overal droog.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 ever be winning it Turn it up right, girl, you never be dimming Pick up your body cause you're in your element Funny body me take up a permanent residence Rotate your body come in love you're spinning it Rotate your body come in love you're spinning it Rotate your body come in love you're spinning it Make the trumpets blow say you want the internet.